Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Den Bosch gaat de inzet van politie en ME in zijn stad onderzoeken. Volgens hem duurde het lang voordat de ME aanwezig was. Daardoor konden ruilschoppers hun gang gaan en een spoor van vernielingen aanrichten en winkels plunderen. De ME moest onder meer in Helmond, Os en Eindhoven uitrukken. Daardoor duurde het lang voordat de ME in Den Bosch aanwezig was. Vanwege de rellen lag het treinverkeer van en naar Den Bosch enige tijd stil. Maar inmiddels is dat weer opgestart. Tientallen mensen zijn gearresteerd. Ook in Rotterdam-Zuid bleef het lang onrustig. Daar is een agent gewond geraakt bij de rellen en is ook een politiebureau belaagd. In totaal zijn er tot nu toe in het hele land 151 mensen aangehouden... en 2400 processen verbaal uitgeschreven. Houdminister minister van Financiën Jamaluddin van Curaçao heeft opnieuw 30 jaar cel tegen zich horen eisen... voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Eerder werd de oud-minister veroordeeld tot 28 jaar cel, maar daartegen ging hij in beroep. Jamaluddin zou opdracht hebben gegeven voor de moord. Tijdens het nieuwe proces in Willemstad zei hij opnieuw onschuldig te zijn. Het motief voor de moord is nog altijd niet duidelijk. Al is wel bekend dat Wiels en Jamaluddin een hooglopende ruzie hadden. Waarnemers op het eiland houden het erop dat de strijd van Wiels tegen de corruptie en de goksector op het eiland hem het leven hebben gekost. De Deense overheid trekt 2,5 miljard euro uit om Nertse fokkers te compenseren. In november moesten alle Nertse farms in het land per direct sluiten na corona-uitbraken. De sluiting van de Nertse fokkerij was een zware klap voor Denemarken. Het land was de grootste producent van Nertse bond ter wereld.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 did you this right. just let your heart decide. time, for the last time Cause you've ruined the city for me, it only took one night Hey yeah, I keep coming back and you know the reason why You've ruined the city for me, so if you're gonna do it, do it right at home. There's no one respected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Dream of Paris 106.9 FM. 微笑的微娜。